Eerder vanmiddag kondigde Rusland al aan dat er nieuwe aanvallen zouden komen op de Oekraïnse hoofdstad. Mensen die in de buurt wonen van gebouwen van de veiligheidsdiensten kregen de oproep om daar weg te gaan. Over slachtoffers weten we nog weinig. In ons land worden er nog steeds van alle kanten inzamelingsacties opgezet voor Oekraïne. Ook in Monnikendam in Noord-Holland. Daar hebben buurtbewoners massaal spullen ingeleverd. Mensen uit de straat eerst. Met een tasje hier en een tasje daar. En eh, ja, toen liep het eh, uit de hand, zeg maar. Ik ben eh, aangesloten bij andere vrijwilligers die, die het centraal collecteren allemaal in Amsterdam. En vanuit daar gaat het echt vandaag en morgen weg. Dus het is er echt van de week, is, het, is het bij de grens. En vanuit daar nou, hopen we dat we het verder kunnen distribueren richting echt in Oekraïne. Tienduizenden Australiërs moeten hun huizen uit vanwege overstromingen. Helikopters van het leger pikten mensen op van daken in ondergelopen gebieden. De overstromingen in Australië begonnen eind vorige week na hevige regenval. Er zijn al minstens tien doden gevallen. Nuliver Gundogan stond vandaag bij de rechter tegenover haar oude partij Volt. Daar werd ze geschorst na meldingen over seksueel overschrijdend gedrag. Gundogan vindt dat de partij haar niet zomaar uit de fractie had mogen gooien... en de klachten eerst had moeten onderzoeken. Ze wil dat de rechter Volt dwingt om dat besluit terug te draaien. Er is examenfraude gepleegd op een middelbare school in Oldenzaal in Twente. Alle eindexamenleerlingen op de HAVO en het VWO moeten daar hun kijk- en luistertoet Engels opnieuw maken. Hun school zegt er niet bij hoe, het is, hoe er is gefraudeerd en hoe het is ontdekt. Het weer vanavond ook bewolkt, hier en daar wat regen. De komende nacht droogt het op. Morgen eerst bewolkt, later zonnig en tussen de 8 en 11 graden.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 En dat betekent niet alleen een lange file op de omleidingsroute via de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 20 minuten. Maar ook op alle omliggende wegen zoals op de N207 en de N208. Verder is er een technische storing aan de spitsstrook op de a A7 bij Weidewormer. De spitsrook is daardoor dicht en dat levert op de A8 een flinke file op voor knooppunt Zaandam. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies en ook op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Door een Russische aanval op de televisietoren in Kiev werken de tv-zenders niet meer. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanval leidde tot een flinke explosie. Eerder vanmiddag kondigde Rusland al aan dat er nieuwe aanvallen zouden komen op de Oekraïense hoofdstad. Nederlanders hebben op de eerste dag dat Giro 555 is opengesteld... 3,1 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Het geld gaat naar onderdak, medische zorg en schoon drinkwater... voor Oekraïners die worden getroffen door de oorlog. De coronacijfers blijven maar dalen.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 I'm getting. Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Mars drums, mums the Pope. What's the Pope? On bass, I'll see set, no. On baseline, Martina and Nanny's come. On I'll see set, no. On baseline, I'll see set, no on baseline. Martina Nev... Nev... okay. married. Here I am, Denise, I should get married. Here I am, married. Here I am, married.